Wouter met het NWS Journaal. Voor in een Cao specifieke afspraken gemaakt over gelijke beloning van mannen en vrouwen. Het gaat om de CAO voor de ruim 3500 werknemers van Egon. De verzekeraar belooft voor februari volgend jaar te onderzoeken of vrouwelijke medewerkers minder verdienen. Zo ja, dan wordt er samen met de ondernemingsraad en vakbond FNV wat aan gedaan. Verder is afgesproken dat het personeel van Egon de komende twee jaar 4,5% loonsverhoging krijgt. In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld 16% minder dan mannen. Mensen in geestelijke nood moeten sneller worden geholpen. Partijen in de geestelijke gezondheidszorg en de overheid hebben een akkoord gesloten om de wachtlijsten aan te pakken. Zo is er afgesproken dat er snel meer opleidingsplekken komen voor psychologen. Op 1 juli had de wachttijd van een eerste behandeling teruggebracht moeten zijn naar maximaal 14 weken, maar dat is niet gelukt. Uit het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden is een potje met dodelijk gif gestolen. Het gaat om curare dat indianenstammen in Zuid-Amerika gebruiken voor de jacht. Het potje zat in een kluis die vannacht is meegenomen bij een inbraak. Waarschijnlijk wisten de inbrekers niet wat ze meenamen. De politie en het museum roepen mensen op het gif absoluut niet aan te raken als ze het vinden. Een hoogbejaarde Amerikaanse vrouw heeft haar zoon doodgeschoten... omdat die haar in een tehuis wilde stoppen. De vrouw van 92 uit Arizona woonde samen met haar zoon en zijn vriendin... in een woning in de buurt van Phoenix. Na een ruzie schoot de vrouw haar zoon met twee pistolen dood in zijn slaapkamer. Daarna wist de vriendin van het slachtoffer haar te overmeesteren. Het weer nog. Op de Wadden komt lage bewolking voor... en in het zuiden en zuidoosten is er kans op een regen- of onweersbui. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. De minima liggen vannacht rond de 13 graden. Morgen vooral in het noorden kans op bewolking. Verder is er weer veel zon en het wordt 23 tot 29 graden.